Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op Rodos zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege de grote bosbranden op het eiland. Volgens Griekse media gaat het om zeker 30.000 mensen. Ze zijn met bussen of met boten naar een veilige plek gebracht. Onder de evacuees zijn ook zeker 200 Nederlanders. De reisorganisaties zijn druk bezig om mensen naar huis te brengen. De branden in de bergen van Rodos woeden al vijf dagen... en hebben al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest. Het vuur is moeilijk te bestrijden vanwege de hoge temperaturen en de harde wind. Er is vannacht opnieuw een luchtaanval geweest op de Oekraïnse havenstad Odessa. Daarbij is één burger om het leven gekomen en 15 mensen raakten gewond, onder wie ook drie kinderen. De gouverneur van de regio zegt dat er infrastructuur en huizen getroffen zijn. op Twitter zijn beelden te zien vanuit de historische orthodoxe kathedraal die in brand staat. Woensdag ging al 60.000 ton graan verloren bij een luchtaanval. Odessa is de enige havenstad van waar Oekraïne mais, tarwe en andere graan kan exporteren. De Israëlische premier Netanyahu werd afgelopen nacht geopereerd omdat hij een pacemaker moest krijgen. In een video laat hij weten dat hij een week geleden een apparaat kreeg om zijn hart te bewaken. En dat het apparaat begon te piepen en aangaf dat een pacemaker noodzakelijk is. In Israël gingen gisteren opnieuw veel mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van Netanyahu. Ze zijn boos over de plannen om het rechtssysteem te hervormen. Bij een winkelpand in Rotterdam is vannacht rond half twee een explosief ontploft. Niemand raakte gewond, zegt de politie. In de regio Rotterdam worden vaker explosieven geplaatst de laatste maanden... en vaak heeft dat te maken met ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. Het weer, veel bewolking en ook regen. Het wordt 17 tot 21 graden.